Maarten Stultjes met het NOS-journaal. De Amerikaanse wetenschapper Donald Henderson, die de strijd tegen de ziekte pokken aanvoerde, is overleden. Hij was 87 jaar. De epidemioloog werkte onder meer voor de Wereldgezondheidsorganisatie en als adviseur van drie Amerikaanse presidenten. Hij zette een grootschalig inentingsprogramma op tegen de pokken. Het is onder andere aan Henderson te danken dat het pokkenvirus in 1980 was uitgeroeid. De ziekte kostte alleen al in de 20e eeuw 300 miljoen mensen het leven, maar was al bekend ten tijde van de Egyptische farao's. Pokken was het eerste virus dat door de mens is uitgeroeid. Bij een bomaanslag op een huwelijksfeest in de Zuid-Turkse stad Gaziantep zijn 30 doden gevallen. Meer dan 90 mensen raakten gewond. Het was een Koerdische bruiloft in de open lucht. Een Turkse minister zegt dat het lijkt te gaan om een zelfmoordaanslag. Turkije is het afgelopen jaar getroffen door een reeks aanslagen... waar Koerdische of islamitische terroristen verantwoordelijk voor waren. Gaziantep ligt in de buurt van de grens met Syrië. Duizenden mensen die vanwege de natuurbranden in de Amerikaanse staat Californië waren geëvacueerd, zijn weer naar huis. Het vuur is grotendeels onder controle. Door de brand moesten zo'n 80.000 mensen hun huis uit. Een gebied van 150 vierkante kilometer is inmiddels afgebrand en daarbij zijn ruim 300 gebouwen verloren gegaan. De Britse kustwacht heeft drie mannen opgepakt nadat op hun vissersboot ruim een ton cocaïne was gevonden. Een van de arrestanten is een 26-jarige Nederlander, de andere zijn een Brit en een Ier. Hun vissersboot werd bij de zuidwestkust van Engeland onderschept. De drugs hebben volgens de autoriteiten een straatwaarde van ruim 90 miljoen euro. Volgens de autoriteiten is het een van de grootste drugsvangsten ooit in het Verenigd Koninkrijk. En het weer. Het is wisselvallig bij een graad of 14 en het blijft wisselvallig met veel buien en kans op onweer. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanaf dinsdag wordt het zomers warm met veel zon. Dit was het NWS Journal.